Mariette Krol met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie is een onderzoek begonnen naar racistische uitlatingen van agenten in een besloten WhatsApp-groep. Dat schrijft NRC, die over screenshots van de gesprekken beschikt. In het WhatsApp-gesprek van vorig jaar tussen negen politieagenten... duiden ze burgers met een migratieachtergrond aan met scheldwoorden. Dat zou zijn gebeurd nadat een witte jongen van 15... door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar was geslagen in Spijkenisse. Volgens de Rotterdamse politieleiding zijn er vorig jaar al corrigerende gesprekken gevoerd met de agenten... maar had de zaak beter besproken moeten worden en gebeurt dat nu alsnog. Vliegtuigbouwer Airbus schrapt wereldwijd tot de zomer volgend jaar bijna 15.000 banen. Ook schroeft het bedrijf de productie flink terug als gevolg van de coronacrisis. Er moet onder meer een vrijwillige vertrekregeling komen, vervroegd pensioen... en werknemers gaan langdurig in deeltijd werken. Ook gedwongen ontslagen sluit het bedrijf niet uit. De meeste banen verdwijnen in Frankrijk en Duitsland. De Britse krant The Guardian schrijft dat de VS de beschikbare voorraad van virusremmer Remdesivir vrijwel hebben opgekocht. De VS zou 500.000 doses hebben aangeschaft. De volledige productie die gepland staat voor juli en 90% van de productie voor augustus en september. Remdesivir is oorspronkelijk een medicijn tegen ebola. Het is de eerste virusremmer waarvan bewezen is dat die werkt tegen COVID-19. En een onderzoekscommissie in Zweden gaat de corona-aanpak van het land evalueren. In Zweden was geen lockdown en bleven scholen en horeca open. Maar het aantal doden liep erop tot ruim 5300. Veel meer dan in de buurlanden Noorwegen, Denemarken en Finland.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given. Final results for the American president election African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.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 weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap. Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar. Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maar mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen ZFM.